Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Noorse politie denkt niet dat de twee aanslagen van vandaag te maken hebben met internationaal terrorisme. Waarschijnlijk gaat het om een groep die zich tegen het Noorse politieke systeem richt, zegt de politie. De man die op een eiland bij Oslo zeker negen jongeren doodschoot, heeft een Noord-Europees uiterlijk en de politie kent zijn milieu en zijn achtergrond. De man is opgepakt. Gekleed in een politieuniform opende hij het vuur op jongeren die bijeen waren gekomen voor een bijeenkomst van de partij van premier Stoltenberg. De politie zegt dat de schutter een paar uur voor de schietpartij in het centrum van Oslo was. Daar vielen vanmiddag zeker zeven doden bij een bomexplosie in het regeringscentrum. Bij tuinbouwbedrijven in West-Brabant mogen voorlopig toch Roemenen werken. Het UWV had de werkvergunning van de Roemenen afgewezen, maar de rechtbank in Den Haag heeft dat besluit voor zes weken geschorst. Volgens de rechter is niet gebleken dat uitzendbureaus genoeg tuinbouwkrachten kunnen leveren. Minister Kamp heeft het toelatingsbeleid van Oost-Europese seizoensarbeiders strenger gemaakt. Hij wil dat Nederlandse werklozen aan de slag gaan. De internationale effectenbeurzen hebben positief gereageerd op het reddingsplan voor Griekenland. Vooral financiële fondsen deden het goed, hoewel ze aan het einde van de handel weer wat winst moesten inleveren. In Amsterdam sloot de AEX-index ruim 1,5% hoger. Ook de beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt waren hoger. In New York was de stemming verdeeld. TV-producent Talpa en de Finse uitgever Sanoma mogen SBS Nederland overnemen. De Nederlandse mededingingsautoriteit heeft de overname van SBS goedgekeurd... op voorwaarde dat Talpa zijn belang in RTL binnen drie jaar verkoopt. Anders krijgt Talpa te veel macht, zegt de NMA. Bijna 40.000 wandelaars hebben de eindstreep gehaald van de Nijmeegse Vierdaagse. Er vielen veel minder mensen uit dan voorgaande jaren, nog geen 3000. Volgens de organisatie kwam dat door het ideale wandelweer. Dan nog het weer. In het noorden kans op een bui. Het weekend verloopt herfstachtig. Het wordt smiddags niet warmer dan een graad of 17. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. zomerhits. zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zie het.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 We had to pass the pyramid blaster. The jams are here, it's what you've been after. I make you shake to, break you, take to, right in the path for what they call the moo KLS, boy, we come rough.